Ruim 4 op de 10 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zeggen dat ze er financieel slecht voor staan. Velen houden er rekening mee dat hun bedrijf het einde van de crisis niet haalt. Zo meldt één vandaag na onderzoek bij 1800 ondernemers. Het grootste probleem is geld lenen. Van de mensen die in de afgelopen twee jaar bij de bank aanklopten voor krediet, kreeg twee derde nul op het orkest. Ze vinden dat de bank te weinig doet om hen te helpen. Verder zegt bijna de helft van de ondernemers dat ze zelf te weinig expertise hebben om een aanvraag voor een lening goed te onderbouwen. Een speciale gezant van de Verenigde Naties, Angela Kane, is aangekomen in Damascus. Op verzoek van secretaris-generaal Ban Ki-moon praat ze met de Syrische president Assad. De VN-gezant wil dat VN-inspecteurs toestemming krijgen om de gifaanval van woensdag te onderzoeken. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Rusland en Frankrijk hebben de regering van Assad en de opstandelingen opgeroepen om mee te werken aan zo'n onderzoek. De 20 VN-experts zijn al een week in Syrië, maar mogen alleen eerdere aanvallen op drie andere plaatsen in Syrië onderzoeken. Nelson Mandela verkeert nog steeds in levensgevaar. De toestand van de Zuid-Afrikaanse oud-president is kritiek, al is hij wel stabiel. Dat staat in een verklaring van de Zuid-Afrikaanse president Zuma. Hij roept de bevolking op voor Mandela te blijven bidden. Mandela werd op 8 juni in een ziekenhuis in Pretoria opgenomen. Hij kampt met een chronische longinfectie. Velen hielden er na zijn ziekenhuisopname rekening mee dat Mandela snel zou overlijden, maar de artsen slaagden erin hem te stabiliseren. De Amerikaanse zangeres Linda Ronstadt kan niet meer zingen. Ze heeft Parkinson. De hersenziekte is acht maanden geleden bij haar vastgesteld. De 67-jarige Ronstadt is bekend van hits als It's So Easy, Don't Know Much en You're No Good. Ze won vele prijzen, waaronder 11 Grammys en verkocht miljoenen platen.